De lokale politieke partij Puur Noordwijk heeft naar eigen zeggen... de oudste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op zijn lijst staan. Het is de 89-jarige Greet van Tilburg van de Niet... Volgens de lijsttrekker van de Noordwijkse partij is mevrouw van Tilburg scherp van geest en bemoeit ze zich met allerlei politieke activiteiten in haar woonplaats. De kans dat ze ook werkelijk in de gemeenteraad wordt gekozen is klein. Ze staat als lijstduwer op de 50 plaats op de lijst van Puur Noordwijk. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 3 maart. In Meijel in Limburg is een dalia kwekerij door brand verwoest. Een woning brandde helemaal uit en een loods gedeeltelijk. De brand brak vanochtend om half zes uit. Om kwart over zeven was de brandweer de brandmeester. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax is vanmiddag een record aantal Feyenoord-supporters aanwezig. Er mogen geen Ajax-supporters komen. De burgemeesters Cohen en Abu Taleb spraken vorig jaar af dat bij de wedstrijden tussen de clubs tot 2014 alleen supporters van de thuisclub mogen zijn. Feyenoord heeft de plaatsen in het uitvak en de buffervakken, die normaal leeg blijven, aan de eigen supporters verkocht. In totaal gaat het om 5000 plaatsen. Er zijn geen aanwijzingen dat groepen supporters uit zijn op rellen, maar na de rellen in Hoek van Holland wordt de ME toch achter de hand gehouden. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman stak de sigaar in 1941 aan, vlak voor een kabinetsvergadering. Hij rookte hem maar half op. Een medewerker viste hem uit de asbak en gaf hem aan een vriend. Die bewaarde het souvenir tot zijn dood, waarna een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken.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 In het eerste uur eh, draaide ik een stuk eh, van El Galadoro... die een opname heeft gemaakt met een fantastische Nederlandse groep... de Bo Hunks, onder leiding van Robert Veen. Ehm, van die El Galadoro zijn nog een paar wetenswaardigheden. De opname die ik zo meteen laat horen dat is I Got Rhythm. Daar, eh, op dat moment is hij al 86. Die man heeft heel zijn leven onwaarschijnlijk veel gespeeld. Hij heeft ook eh, in de film... Eh, de film Rhapsody in Blue heeft hij de, de muziek gespeeld. Met zo'n fantastische glissando. En vervolgens is die man overal gevraagd in de rest van zijn carrière. En hij claimt dat hij dat meer dan 10.000 keer gespeeld heeft. Meer dan wie dan ook, dat nummer. Maar hij kan eh, onwaarschijnlijk mooie glissandos maken. We gaan hem nu horen in I Got The Rhythm. Met, eh, begeleid door de Bohunks. Op de trompet Menno Daams. Op de eerste altsax Ronald Jansen Heidmaier. Twee eh, tenorsax Robert Veen, Frank Timpe. Baritonsax David Kwiksilber. Gitaar Ton van Bergijk bas Gert-Jan Blom en drums de good old Louis Debij. I got rid luisteraars, zo af en toe moet je natuurlijk, om dit programma een beetje glans te geven, niet steeds in herhalingen te vervallen, op pad om cd's te scoren of langspeelplaten. Nou, dat doe ik dan ook regelmatig. En onlangs kwam ik een eh, cd tegen, heel kleurrijk eh, ingepakt, mooi, mooi hoesje, heel mooi hoesje. Er stond op de Continental Six. Nou weet ik niks van die band, maar ik weet wel dat Peter Den Boer, aanwezig hier als gast, daarin speelt. Dus hij kan veel meer vertellen over deze band. Nou, Ehm, de Continental Six is een band waar ik een tijdje in gespeeld heb. Die reisde over alle continenten en speelde ook in alle continenten, vandaar de naam. En op enig moment ehm, heeft deze eh, band een plaat gemaakt en die is gesponsord door een vatenfabriek. En ehm, om daar een beetje, een beetje aan iets voor terug te doen, eh, is er een eh, uit de groep eh, is er een nummer gecomponeerd dat heet eh, de Empty Barrel Blues. En dat wordt weer gespeeld door een kwartetje uit eh, de, Continental Six. Dat is een soort bluesgroepje waar ik met heel veel plezier in speel. Dick Barton op de piano, Frans Suikerbuik op de contrabas... Rolf Koppijn, gitaar en harmonica en zang. Fantastisch doet hij dat. En ondergetekende op het slagwerk, de Empty Barrel Blues. Pia Beck. Zij las geen noten en haar pianospel kon niet zonder haar gevoel voor show en vingervlucht spektakel. Het was genoeg om Pia Beck, die onlangs overleed, vanaf de jaren 50 een fanatieke aanhang te bezorgen. Met een reputatie die eh, als eh, gezellige piano-entertainer eh, gold. Nadat ze in 1950 haar naam vestigde met Pia's Boekie, waarvan het razende toetsenwerk haar handelsmerk werd, vertrok ze in 1952 voor het eerst naar de Verenigde Staten. Beck's lichtvoetige mix van jazz, boogie woogie en humoristische liedjes sloeg er aan. En haar vlotte presentatie deed de rest. Later ging ze nog naar Spanje toe. En daar, vechte, eh, vestigde ze zich helemaal definitief. Pia Beck onderhield in haar leven lang een hartelijke band met de pers... die het wel en wee van Beck en haar vriendin Marga op de voet mochten volgen. Over haar lesbische geaardheid liet de pianiste zich zelden rechtstreeks uit... Al memoreerde ze trots in haar autobiografie dat ze als eerste vrouw in broekpak op het podium stond. En in 1977 meewerkte aan een protestconcert tegen homohaat in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik draai twee nummers en ik begin met Gammon Blues. 1965 opende Pia Beck haar eigen Flying Dutchess Club in haar nieuwe woonplaats in Tormelinos. Ze begon er een praktijk als makelaar en leidde er een honden- en kattenopvang, maar keerde herhaaldelijk terug voor jubileumconcerten in Nederland. In 2003 nam ze officieel afscheid met de DVD The Touch of Her Life, waarna ze twee jaar later alsnog opdook op een festival in Noordwijk. Ik wil nog een nummer van Pia Beck draaien als ode. I'm gonna sit right down and write myself a letter.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 And make believe it came. And make believe it came. And make believe it came from you. heel eh, bijzondere stroming binnen de jazzmuziek eh, is de periode van de zogenaamde small combo's. Je had de big bands. Uh, in de jaren 20, 30 op een gegeven moment werd dat wat minder. Men vond het, niet meer, men vond het te massaal. Dat was nog ver voor de tijd dat we nu allemaal kwartetjes en quintetjes hadden. We kregen de, de periode met de small combo's. En een van die combo's was het orkest van Wingy Menon. Wingy Menon die eigenlijk Jozef, Joseph Menon heet. Maar bij een autoongeluk uh, verloor hij zijn arm. En toen werd hij in de muziekwereld... In het, eh, sindsdien werd hij Wingy Menon genoemd. Vleugellamme Menon. En hij speelt, op een, hij speelt trompet... Ehm, op, een, op een zogenaamde hot manier. En een van de voorbeelden daarvan met zijn combo, zijn small combo uit 1935, is het nummer Isle of Capri. done brought me down low and low. With patches on my pants and I lost all my dough. Now listen to me if you really wanna know. I don't wanna be on this island no more. Oh, Capri, on the aisle, I'ma swing you down in the latest style. Now listen, little trumpet, bear with me. I can blow you off the island, Capri. van de, een van de nummers uit de top drie van jazzprogramma's is het eh, eh, een inmiddels grijs gedraaide, maar altijd nog wel interessante eh, Take 5. En dat wordt altijd, bijna altijd vertolkt door de, in de uitvoering van de componist zelf Dave Brubeck. En ik heb hier nu een voorbeeld van een big band die het, dat nummer op het repertoire heeft, gezet. En dat is de band van Bud Shank. En daar horen we eens een andere manier van eh, spelen van het nummer Take 5. van de bovenste plank. Wat een creativiteit volgens de programmamakers, maar ook hier in de studio. Was het genieten geblazen van al die tempowisselingen en een heerlijke swing. Maar op een moderne manier. Het was het Bart Wits Quartet. Mm, eh, genieten geblazen, eh, dat gebeurt ook bij eh, een ander zijpad van een van de vele zijpaden in, binnen de jazz. En dat is de blues. In 2007 ik ben even kwijt, zeven of, zes of zeven was ik eh, bij het laatste concert ooit, eh, eh, zoals hij toen zei, hm. in Europa van B.B. King. was in Luxemburg. Hij had een hele tournee gemaakt door Europa. En hij zou zijn laatste concert doen. Daar was ik bij. Ik vond het fantastisch. En ik vond het idee geweldig. En dat werd aan diggelen geslagen toen hij een jaar later gewoon weer op het <laughs> Noordzee Jazz Festival kwam. Ik was erbij. <laughs> maar niettemin is het fantastisch. Ehm, ehm, hij is eh, ooit begonnen als tractorchauffeur en toch behoorlijk goed terechtgekomen, zal ik maar zeggen. En vanuit de gospelwereld ehm, heeft hij ook heel veel gedaan. Is het natuurlijk een, een ongeëvenaarde blues bluesspeler en zanger geworden. En, en zijn, de manier waarop hij zingt... Ehm, en dan eh, gecombineerd met het fantastische spel maakt dat hij een, eh, een topper is. Eh, ik wil graag het nummer laten horen. Since I met you baby, my whole life has changed. since I met you, baby, a whole life have changed. Oh, since I met you, baby, my whole life have changed. Everybody tells me that I'm not the same. I don't need nobody to tell my troubles to. Oh, I don't need nobody to tell my troubles since I met you, baby, oh. since I met you, baby, I'm a happy man. Oh, since I met you, baby, I'm a happy man. I'm gonna do my best. like I've been locked up tonight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. My body saying, let's go. Say no. If you wanna be with me, baby, there's a price you pay. See, I'm a genie in a bottle. You gotta rub me the right way. If you wanna be with me, I could make your wish come true. You gotta make a big impression. I gotta like what you and the lights down low. One more dance and then we're good to go. Waiting for someone who needs me. Hormones racing at the speed of light, but that don't mean it's gonna be tonight. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. My body saying let's go. genie in the bottle. You gotta rub me the right way if you wanna be with me. I can make your wish come true. Come and set me, set me free, baby, and I'll be with. you. mooie compositie vonden wij allemaal hier in de studio. Van Einstein Barbie met Barbie Girl. En we hopen natuurlijk dat we nog meer van deze band eh, horen. Want eh, er wordt van alles aan instrumentale kunstjes uitgehaald. Maar op een hele relaxte manier. Over relaxte manier van spelen gesproken. Een van eh, de instrumenten waar dat bij voortkomt. Is ehm, de vibrafoon. En eigenlijk over, door iedereen als beste genoemd is eh, meneer Milt Jackson, die ooit eh, natuurlijk de ster was in het Modern Jazz Quartet. Die eh, ooit ontdekt is door Dizzy Gillespie, ook gespeeld heeft in zijn band op de vibrafoon. En gaandeweg zei Gillespie op enig moment, ik wil de, de blazers even rust gunnen. Ik wil eigenlijk een soort kwartetje in mijn band. En zo is dat Modern Jazz Quartet eigenlijk ontstaan. Nu niet het Modern Jazz Quartet, maar Mel Jackson in een eh, bezetting waarbij ik zeg twee vliegen in één klap. Mel Jackson, vibrafoon met het Oscar Peterson trio met het nummer Worksong.